Vrijdagavond werd hij met spoed in Amsterdam naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding. Een kleine maand geleden werd zijn rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking Daarvan leek hij goed te herstellen. Volgens zijn vrouw Edith is de 80-jarige Vinkenoog hersendood. In Nijmegen heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat met chemische middelen werkt. Eén werknemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens burgemeester De Graaf zijn de vrijgekomen stoffen niet gevaarlijk voor de gezondheid. De brand in Nijmegen is onder controle, maar het zijn brandmeester is nog niet gegeven. Voor de zuidkust van Haiti zijn zeker vijf mensen omgekomen doordat een veerboot is gekapseist. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er op het schip zaten. De autoriteiten gaan uit van ongeveer 60 passagiers. Er worden nog ruim 20 mensen vermist. Reddingswerkers zijn naar hen op zoek. Het is nog onduidelijk waardoor de veerboot bij Haiti is gekapseist. In een vakantiekamp in Frankrijk zijn 23 kinderen besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Het zijn schoolkinderen uit Parijs die in een chalet in de Franse Alpen zitten. De zieke kinderen worden apart gehouden van tien anderen die niet besmet zijn. In heel Frankrijk zijn bijna 450 mensen besmet. Rebellen hebben in de Filipijnen een Italiaanse medewerker van het Rode Kruis vrijgelaten. De man van 61 werd een half jaar geleden met twee collega's gekidnapt door de rebellenbeweging Abu Sayyaf. Hij kwam vrij na bemiddeling van een plaatselijke politicus. De collega's van de Rode Kruismedewerker waren in april al vrijgelaten. De tweede Pyreneeën-etappe in de Tour de France is gewonnen door de Spanjaard Sanchez. Hij won de sprint van een kopgroep van vier man. Laurens Stendam eindigde als beste Nederlander op de 54ste plaats. In de top van het algemeen klassement verandert niets. Het weer de komende nacht en ochtend regen. In de middag langzaam droger met vanuit het zuidwesten zon. En het wordt dan opnieuw een graad of 20.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 DJ Malzo in the mix. Only on Transport FM and ZFM. Global House Vibes with DJ Malzo. Zaterdagavond, we zijn beland in het tweede gedeelte van de Nightwalk. En dat betekent een uur lang het beste van dance in de mix. En dat met niemand minder dan onze eigen resident DJ Malzo. Hebben een hoop lekkere muziek voor je in ben ook. Ik heb eens even in de platenbak gekeken. Maar ik geloof dat eh, onder andere Sydney Samson voorbij komt. Eh, Robert Abigail met zijn laatste verschenen hit. Nummer 1 uit de Nightwalk 10, Merengue. Zandvoortse Lambda komt voorbij met Hold On Tight. De 2009 versie van Da Broek en Klein. Louis Allen komt voorbij, maar eerst als opening Marshall en Baldo. Met de Swahili-song en daarachterin volgens wel die gaan draaien... Jesse Rose en Touch My Horn. Dat nu hier op CFM Zandvoort, DJ Mauzo. Tot een 1 uur op de radio. In, in, the with Nightwalk. die momenten. En dan denk je van, zou die in met de van ZFM met allemaal wel trekken? Want eh, de, het vermogen gaat behoorlijk omhoog. Uh, we horen muziek van Marshall en uh, Baldo met Swahili-song. Daar open de DJ Mouse omheen. Daarachteraan Jesse Rose met Touch My Horn. En de volgende plaat is van Dario Nunes featuring DJ Nano met Back One. Oftewel, Back Once Again. Jaren geleden werd die gemaakt. Ergens in de jaren 90 was de grote in de clubs hier in eh, Zandvoort en eh, omstreken. En ook nog onderweg zometeen. Eh, Wally Loppers met Planet Earth. DJ Mouse tot een 1 uur hier op CFM Zandvoort. En natuurlijk op Dance voor de Fan. En ik hoop dat onze compressor het blijft doen. Want de, de beats pompen aardig door het systeem heen. Dus als, u straks, je straks alleen maar gekraak en geruis wordt... dan weet je dat hij begrepen hebt zie CFM voor de Nijpop. Tot en 1 zijn we bij met de beste van Dance in de Mix. Once again will the renegade master, default damager, power to the people's back. Once again will the renegade master, d four damager, the ill behavior's back. Once again will the renegade master, d four damager, power to the people's back. Once again will the renegade master, d four damager, the ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior, ill behavior. House Vibes with DJ Malzo. I just, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. Yeah. Yeah. DJ Malzo. exclusive Nightwalk mix on CFM. Riverside, motherfucker. up, uh, yeah. Uh, yeah. I'm combing your hair now uh, and say that's the dress you should wear now. Uh, yeah. I can you feel me? Uh, yeah. Can you hear me now, uh, baby, baby, baby, baby? baby. on Dance R&B in de mix met iemand binnen onze eigen resident DJ Mouse. met de Global House Vibes. terwijl DJ Mouse Global House Vibes. Uh, eh, voor andere muziek van Sydney Samson met Riverside. Uh, daarachteraan Francesco Diaz met Say a Little Prayer. Raoul Rincon Peak Time. Remix. En daarachteraan David Peng en Jabato met En Mikasa. En de volgende plaat is van Robert Abigail, featuring DJ Rebel met Merengue. De Dimaro remix. En eh, dat is eveneens de nummer 1 met een eigen En ook nog onderweg eh, een van mijn favorietjes, Zandvoorts Talent. Ex-collega ZFM Zandvoort, Labda Hold on Tight, de 2009 versie. En die is gemaakt door uh, eh, Dabroek en Klein. Dat nu hier op ZFM Zandvoort. Nog tot een DJ Mouso op de radio.